omdat je één keer naar het theater wil, één keer met je gezin een pizza wil gaan eten in een restaurant... en één keer met vrienden naar de kroeg gaat... dat je dan je drie keer moet laten testen, anders kom je er gewoon niet in. Hier wordt de keuzevrijheid van mensen ingeperkt. Want als ze dat niet doen, dan moeten ze zich of laten testen of laten vaccineren... en daarmee verdwijnt de eh, vrijheid uit samenleving. Maar meerderheid van de Kamer vindt de coronapas wel een goed idee, denkt verslaggever Xander van der Wulp. Dit is typisch zo'n debat waarin de tegenstanders eh, met een felle toon het debat wel eens kunnen gaan domineren. Dat kan eh, waarschijnlijk de hele middag zo gaan blijven. Maar aan het eind van de dag zal de meerderheid toch gaan zeggen, nou ja, gezien de omstandigheden willen wij uh, die coronapas toch. Voor het debat over de coronapas ging het over Tata Steel. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat meebetalen aan het schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden. Tata is nu het meest vervuilende bedrijf van ons land. Als je tijdens de Boekenweek volgend jaar maart een Nederlandstalig boek koopt, dan krijg je er één bij van Ilja Leonard Vijver. Hij is de schrijver van het Boekenweekgeschenk van volgend jaar. Een prachtige traditie, ook uniek in de wereld, het Boekenweekgeschenk. En om hier voor één jaar een bijdrage aan te mogen leveren vind ik eh, een mijlpaal in mijn mijn carrière. Pfeiffer is vooral bekend van het boek Grand Hotel Europa. En Arriva mag s'nachts met treinen naar Schiphol gaan rijden. Er is onderzocht of de NS daar niet te veel last van krijgt. En dat is niet zo. Het betekent dat er in 2023 s'nachts een trein vanuit Limburg en een trein vanuit Groningen naar Schiphol rijden, zegt Arriva. Het rijden van deze trajecten levert een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. Maar we zien er ook brood in, er wordt ook geld verdiend. En daarvoor zijn we ook in het leven. Arriva mag ook elke dag in de ochtend met treinen gaan rijden tussen Apeldoorn en Amersfoort. Het weer. Vanmiddag breekt op meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen valt vooral in het noorden een bui en wordt het 20 of 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat rustiger op de weg. In de regio nog steeds vertraging op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.